we zetten alles op zijn kop. De stoelen worden voor de deur geschoven. We zwaaien en we zwieren bij ons in het café. We springen op de stoelen en iedereen zingt mee. Kom op, we zetten alles op zijn kop. Het vieren feest dat morgen vroeg. We hebben een stel vrienden, die zien we niet zo vaak. Maar als we bij elkaar zijn, dan is het altijd waar. Dan wordt het weer gezellig en maken wij het laat. Kun je ons horen zingen Hij klinkt het door de straat. zette alles op zijn De stoelen worden voor de deur geschoven. We zwaaien en we zwieren bij ons in het café. We springen op de stoelen en iedereen zingt mee. Kom op, we zetten alles op zijn kop. We vieren feest tot morgen vroeg met heel de ploeg. Kom op, we zetten alles op zijn kop. We bouwen hier een feest niet te geloven. just do it.